Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Naar schatting 8000 mensen hebben in Groningen meegelopen in een fakkeloptocht uit protest tegen de gaswinning in de provincie. Aanleiding was de relatief krachtige aardbeving van vorige week in Zeerijp. Die had een kracht van 3,4. Onder de betogers en sprekers waren ook Haagse politici. De Verenigde Staten stellen in hun defensiebeleid niet langer de strijd tegen het internationale terrorisme centraal, maar de concurrentie met andere grootmachten, zoals China en Rusland. De minister van Defensie zei bij de presentatie ervan dat de VS rekening moet houden met de toenemende dreiging van die landen. De regering Trump wil het defensiebudget dit jaar verhogen met zo'n 50 miljard euro. Premier Rutte sluit niet uit dat het in de toekomst wordt verboden om bij code rood met vrachtwagens de weg op te gaan. Veel vrachtwagens waaiden gisteren om door de storm. De premier benadrukt dat wetgeving stap voor stap moet worden geregeld. Eerst gaat minister van Nieuwehuizen in gesprek met de transportsector. Tientallen mensen hebben hun steun betuigd aan een Amsterdamse moskee waar gisteren een onthoofde pop werd gevonden. Na het vrijdaggebed werden er knuffels en bloemen uitgedeeld. Het idee kwam van een vriendschapskring, Salam Shalom, die joden en moslims met elkaar in contact wil laten komen. Volgende week is er een spoeddebat over de zaak in de gemeenteraad van Amsterdam. De speciale toelatingscommissie van het Internationaal Olympisch Comité heeft 389 Russische sporters aangewezen die nog zouden kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen volgende maand. Van die schone sporters van de lijst zullen er uiteindelijk maar 213 echt mee kunnen doen aan de Spelen. Dat is het aantal plaatsen dat er voor de Russen is. Het weer, buien met kans op hagel en onweer. Vannacht minder buien, maar in het oosten en noordoosten kan het plaatselijk nog wel glad zijn.